4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil meer risico nemen met beleggingen. Dan krijgen gepensioneerden naar verwachting een hoger pensioen... en kunnen de pensioenen meestijgen met de lonen. Het alternatief is volgens het fonds een zeker, maar lager pensioen. En dat vindt Zorg en Welzijn niet acceptabel. Zorg en Welzijn is het eerste grote pensioenfonds dat af wil... van het gegarandeerde pensioen. Deelnemers moeten gedwongen overstappen. Critici denken dat de beleggingsplannen van zorg en welzijn leiden tot een casinopensioen. De opbrengst is volgens hen te zeer afhankelijk van beursschommelingen. De regeling kan pas definitief worden ingevoerd in 2015. Dan past het kabinet de regels voor de pensioenfondsen aan. Het Duitse leger vertrekt volgend jaar uit de Afghaanse provincie Kunduz. Aan het einde van het jaar zullen de Duitse militairen er weg zijn. De Duitse regering vindt de situatie genoeg verbeterd... om de zorg voor de veiligheid over te laten aan de Afghaanse militairen. De gevolgen voor de Nederlanders in Kunduz zijn nog niet duidelijk. Zij worden nu nog beschermd door de Duitsers... en vertrekken volgens plan in de loop van 2014. Mogelijk blijven er enkele Duitsers achter om de Nederlanders te beschermen. Ook is het mogelijk dat de Amerikanen de taak van de Duitsers overnemen. Volgens voetbalclub Buitenboys in Almere waren er zondag vier of vijf spelers betrokken bij de mishandeling van de grensrechter. Dat concludeert de voorzitter van de club uit een verklaring van het slachtoffer zelf. Tot nu toe zijn drie jongens opgepakt. De grensrechter kon nadat hij was aangevallen nog vertellen wat er was gebeurd. Later overleed hij in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het noorden van het land een aantal buien, lokaal met hagel. De temperatuur ligt rond de 4 graden. Overdag trekt een gebied met buien van noord naar zuid over het land. Het wordt dan zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Twee minuten over vier is het. En eh, we zijn er dit uur vooral eh, voor u met muziek. Nadat we de afgelopen twee uur volop hebben gepraat over, over Alzheimer. Die, eh, die ingrijpende ziekte. Ehm, maar dat is even klaar. We gaan nu luisteren naar een uur muziek. En daarna, voor de mensen die nog een tijdje wakker zijn... om half zes spreek ik met twee, twee hulpverleners uit het buitenland. Eentje uit Oeganda in Afrika en eentje uit Hongarije over het werk al daar en de situatie in dat land. Maar dat is nog eventjes weg, een uurtje of anderhalf. Eerst gaan, eh, gaat er voor ons eh, gezongen worden. En dan wel een eh, nummer uit het jaar 1988. Dat is een beetje rond mijn geboorte. Kunt u uitrekenen hoe jong ik wel niet ben. En dat is het nummer Put a Little Love in Your Heart. Het gaat niet over eh, Bruce Springsteen en Bruce Willis... zoals ik laatst iemand eh, op de radio hoorde suggereren. We yoga Bruces. Dus het gaat over Bruces dus als in Kneuzingen. En het is eigenlijk best een uh, bijzonder verhaal. Het gaat over twee vrienden die elkaar na het afstuderen... tien jaar niet hebben gezien. En ze zijn ja, echt als vrienden gescheiden. En dan komen ze gehavend door de strijd van het leven... zoals je dat mooi kan zeggen. Tot de conclusie dat ze elkaar herkennen in wat ze meegemaakt hebben... en dat ze elkaar meer te vertellen hebben dan ooit. Dat maakt ze interessantere personen en vandaar de titel Bruce's. Kneuzingen. Nummer uit 2012 van Train eh, featuring Ashley Monroe. We gaan eh, luisteren aan eh, een heel ander nummer. Een ontzettend vrolijk nummer. We hadden eerder al Don't Worry, Be Happy. Dit is in een iets ander traantje, maar een beetje bijna dezelfde vrolijke sfeer. I Wanna Be The Only One uit 1997. my feet and close the door to your apartment. And I know you're never gonna understand. It's too late for you to stop and think. Too late to mention. I make a move and spell my drink to break the tension. And I know you're never gonna understand. je zou het soms bijna vergeten. Dit is het origineel. Make You Feel My Love van Bob Dylan. Ja, je denkt natuurlijk tegenwoordig alleen nog maar aan die versie van Adele. Maar ehm, ja, Bob Dylan was toch echt de man eh, die dat nummer eh, heeft, eh, heeft gemaakt in 1997. En, ja, niet echt uitbracht, want het was nooit een single. Dat is natuurlijk ook het gekke. Het is nu, een, of tenminste was het, een enorme hit vorig jaar. En nu ja, kom je dan achter Bob Dylan, die, ja, stond gewoon op een album. Dat was het. Dus dat was toch een behoorlijke vondst van ja, dat zal niet Adele zelf zijn geweest, maar een van haar eh, producers die dacht, laten we dat eens even opnieuw uitbrengen. En uh, daar heeft hij toch een hoop eh, mensen blij mee gemaakt. En een hoop geld mee binnengehaakt natuurlijk. En daarvoor hoorde u Andrew Bell. Samen met uh, Katie Hersey met Static Waves. En die Andrew Bell, dat is een Amerikaanse singer-songwriter. En die wordt veel vergeleken met, en zijn stem dan vooral, met die van Chris Martin van Coldplay. The Fray en John Mayer. En deze man die mocht van zijn ouders niet naar seculiere muziek luisteren. Het is dan ook een christen. En eh, toen hij naar de high school ging... toen maakte hij mixtapes van de muziek die op radiostations voorbij kwam. Urenlang luisterde hij dan naar popmuziek op de radio. Stiekem. Een van zijn inspiratiebronnen, dat, eh, dat was eh, tekst en muziek van Counting Crows. Dat is dan wel weer een christelijke band. En ja, uiteindelijk toch een beetje eruit ontsnapt... maar dan wel weer religieuze muziek gaan maken. Nou, ik hou gewoon ook van seculiere popmuziek, hoor. Dat is daar hartstikke mooi. Zelfs van Bob Dylan. Ook al ja, er zijn mensen die een betere stem hebben... Maar eh, ik geniet er wel van. En ook wel eens van, eh, van muziek van eh, nog iets eerder. Bijvoorbeeld van deze uit 1984, New York Minute van Don Henley. is De Nacht. Met Renze Klamer. It's that four-letter word we all know. Ever found the show at one time. Found and lost at some time. But when you find it, you should keep it. Simply cherish it. Just like a best friend. It's that four-letter word. The original peacemaker that's universal and strong. And with it, you can never go wrong, cause now you know the next time around. Cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love, like you can do nothing else no more sing for love like your favorite song. playing on the radio, stand for love like you haven't stood for anything in life before. In the name of love, let's sing this song, do it all in the name of love. All the fame and all the riches will one day fade away, and while that everlasting on the ring. Sabrina Stark, Do For Love, nummer uit 2012. Altijd een erg eh, prettig en bijzonder stemgeluid vind ik haar hebben, Sabrina Stark. Het eh, volgende nummer is geschreven door Bruce Springsteen... maar dat deed aanvankelijk niet zo heel veel in de hitlijsten. Totdat eh, ja, iemand anders, en dan in dit geval Manfred Mann's Earth Band... het mocht gebruiken van de baas zelf... En toen eh, werd het opeens een nummer 1 in Amerika. Ja, zo kan dat soms gaan. Dan wordt het net even eh, beter opgepikt of beter uitgevoerd. En het is eh, als singer-songwriter voor Bruce Springsteen zijn enige nummer 1 hit. We gaan naar luisteren en voordat we dat doen nog even wat informatie. Want hij komt weer eens eh, naar Nederland binnenkort. En dan binnenkort is toch wel over een half jaartje, 22 juni. Afgelopen twee keer dat hij Nederland bezocht eh, stond hij op Pinkpop. Maar in de zomer van 2013 komen Bruce Springsteen en de East Street Band... een open-air show weggeven in het Gofferpark bij Nijmegen. Nijmegen. Kaarten die, eh, die zijn nog te koop op internet. Dus eh, mocht je daarvan houden van deze muziek, dan eh, zou ik zeggen, bestel er eentje. We gaan luisteren naar het origineel van dit liedje. Dus niet de versie die de nummer 1 werd, maar het origineel van Bruce Springsteen, Blinded by the Light. summer with a teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I trip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the calliope crashed to the ground. high feeling overwhelmed man. go outside. And little whirly whirly came by in her curly whirly and asked me if I needed a ride. Oh, some athlete from Harvard was dumped on beer, playing backyard bombardier. Yes, then Scotland Yard was trying hard. They sent some dude with a golf card and said, do what you like, but don't do saw a gap and David Bowie en Tina Turner. En dat was een eh, nummer wat ze zong in 1984. Dat is toch alweer een jaartje of, even goed rekenen, 28 geleden. Ja, zeg ik dat goed? Volgens mij zeg ik dat goed. 28 jaar geleden. Ehm, wij gaan naar iets heel anders. En dat is iets wat binnenkort gaat plaatsvinden. En dat is iets wat u misschien niet zoveel zegt, maar het heet X-Noise Presents Christmas. En nou bent u ook niet echt de doelgroep, maar de muziek die daar eh, ja, wordt... Eh, hoe zeg je dat, die daar wordt gespeeld. Dat is eh, muziek van Ganger. Ook een beetje waar u misschien nooit heeft, van, eh, heeft gehoord. Maar het is allemaal verbonden aan het thema kerst. Nou, en als u daar nog nooit van heeft gehoord, dan weet ik het ook niet meer. Want dat kent natuurlijk iedereen. Het komt er alweer bijna aan. Sterker nog, over 21 dagen is het zover. Dan is het eerste kerstdag. Ja, we hebben gisteren de eerste sneeuw gehad. Ik ben al helemaal in de stemming. Ehm, dus laat die kerst maar komen wat mij betreft. En op 15 december is er in de Zuiderkerk in Amsterdam is er een, eh, is er een feestje. Met een Amerikaanse groep Ganger. En eh, die zingen dan ook over kerst. En een van de nummers, ze mixen het af met hun eigen muziek. Ze wisten het af met hun eigen muziek. Is This Is Not The End. Dat is een nummer wat ze dit jaar hebben uitgebracht. En eh, nou ja, als u ze niet kent, dan is dit misschien een eerste kennismaking met Ganger.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 Waar je lekker mee, eh, mee, mee, kunt zingen en eh, dat misschien beter op een manier waarop niet te veel mensen het horen. Het is erg mooi en die Joshua Caddison, dat is een Amerikaanse singer, songwriter en pianist. Opgegroeid in Californië en zijn laatste album dateert uit 2008. Maar dit nummer is alweer van een, een tijdje verder terug, namelijk uit 1993. Het eh, laatste nummer waar we dit uur naar gaan luisteren zometeen... dat is een nummer van iemand, ja, die, eh, dat, dat is toch een bijzonder mens. Adele, we hebben het al eh, eerder over haar gehad... toen we het nummer van Bob Dylan uh, draaiden, Make You Feel My Love... waar zij natuurlijk de bekende cover van heeft gemaakt... En op dit moment schittert ze natuurlijk met het nummer Skyfall... Wat, wat bij de James Bond film Skyfall hoort. Ik weet niet of u hem al heeft gezien. Ik wel, ik moet zeggen, ik was bijzonder onder de indruk. Het is een hele originele insteek van het James Bond verhaal ook door critici veel belicht... dat het een beetje misschien wel te emotioneel is... en te veel de kwetsbare kant van James Bond laat zien. Maar ik, eh, ik hou er wel van. Een beetje kwetsbaarheid. En eh, Adele ook wel. En het is toch, ja, ik, ik lees dan af en toe lees ik een beetje het nieuws, de achterklap over Adele. En dat vind ik zo leuk. Want zij zegt bijvoorbeeld tegen een heleboel dingen, zegt ze nee. En eh, ze is dan natuurlijk hartstikke bekend en iedereen wil graag vriendjes met haar zijn. Wordt ze uitgenodigd op beroemde feestjes. En zeggen mensen, nee, hoeft niet van mij. Nou, dat vind ik klasse. Als je dat kan doen en dan ook nog zo mooi kan zingen en van die mooie nummers maakt... Dan heb je het voor mij helemaal gemaakt. Daydreamer van Adele. Daydreamer, sitting on the sea. soaking up the sun. He is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. Draper looks good when he walks is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh. shelter, plus he's there for you when he shouldn't be. But he stays all the same, waits for you, then see.